Het publiek vindt je show niet vol. Maar dit is Hoening. Was dit maar Buenos Aires? Daar wordt mijn kunst gewaardeerd. Ik word geadoreerd. kan daar niet de straat op. Ze vreten me op Eva, nu vergis je je echt. De achterbeurt uit, ik vlucht met deze rimbo. Ik weet zeker dat ik in de buitenwijk stik. Eva, dat heb ik niet gezegd. Wat is? Jij zei dat je van haar hield. Hou ik van haar? Waar heeft u het over? Maar tijdens jouw verblijf was zij jou. Snap je dat niet dat ik deed wat ik heb gedaan, omdat ik al wist dat we samen bleven? Volgens mij bied jij niet langer weerstand. Ze geeft je geen kans en geen keus. Dus wordt beroemd als Eva's ontdekker, want als zanger niet geen je serie. connecties zijn dan bij je dood. Maar mensen zoals jij, die mens morgens op een hoop. Je bent niet rijk, geen middenstand. Middenstand, maar rug op, was het vuil van de wereld. Ik loop me nooit en houden op mensen als zij. Mijn vader zijn familie was een middenstand. Ik werd als bastard geweerd, weggestopt op zijn begrafenis. Buenos Aires zet zulke mensen. Dan grijp ik mijn kans en zal ik stralen. <laughs> Geeft elke snelle wip jou zoveel problemen. Eva, de stad is een monster. Heeft honger, is koud. Het werd vaker fout ingeschaald. Menige dwaas werd levend verscheurd. En wie niet ten onder ging, niet naar de donder ging, werd net zo slecht als de staat. Dan maar liever slecht de goed. er pas dankbaar voor zijn. Je bent nu een meisje wat rond en dus eis je dat. Straks ben je blij dat je bleef. je klauwt. Hongerig, koud, word je blind. Een man met ambitie is dreigend genoeg. Maar jij bent een vrouw en zelfs dat ben je nauwelijks. Jij bent niet meer dan een kind. Ik zeg duidelijk nee, jij gaat niet met me mee.